Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We weten nu wat ministers achter gesloten deuren hebben gezegd over de toeslagenaffaire. De notulen van de ministerraad die daarover gaan uit 2019 zijn gisteravond openbaar geworden. Het gebeurt eigenlijk nooit. Normaal blijven die 25 jaar geheim. En dus geeft het een boeiend inkijkje in hoe het er in het kabinet aan toe gaat, vertelt verslaggever Lars Geerts. Ja, nou vraag je natuurlijk wel in hoeverre de notulisten eh, eh, ervoor gezorgd hebben dat het allemaal ook leesbaar eh, is. Maar inderdaad, het was heel begrijpelijk om, om, te lezen. Je, je zag de discussie als het ware achter de gesloten deuren van de Treffenzaal zich ontspinnen dat, dat, eh, dat maakt het ook bijzonder. Vorige week kwam RTL Nieuws al met verhalen over wat er besproken was. Die blijken te kloppen. Zo hebben CDA-leider Hoekstra en premier Rutte geprobeerd om te zorgen dat Kamerleden van hun partijen zich niet te kritisch zouden uitlaten. Minister Kaag van D66 neemt het juist voor die Kamerleden op. Zij heeft er niet zoveel problemen mee, zei ze. En noemde het juist een gezond teken dat er fel werd gedebatteerd. Ga binnenkort niet zomaar van alles versoepelen, adviseert het Outbreak Management Team aan het kabinet. De volgende versoepelstap staat gepland voor 10 mei. Het gaat dan om het openen van bijvoorbeeld dierentuinen en pretparken en het toestaan van binnensporten. Dat kan volgens het OMT alleen als het weekgemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames in elk geval 10% is gedaald. Ja, het is Koningsdag. Normaal hoor je dan een reportage van de Vrijmarkt in Utrecht die s'nachts al begint. Maar afgelopen nacht was het juist doodstil op straat, merkte verslaggever Kees van Dam. Die zijn microfoon een verdieping de lucht instak naar de ramen van deze twee dames. Bieden jullie spullen te koop aan buiten? Normaal sta ik wel op de Vrijmarkt, ja, maar eh, dit jaar niet. Vind je het jammer? Absoluut, absoluut. Het is het leukste feest van het jaar, toch? Ja, hè? Maar goed, we gaan er morgen toch nog wat van proberen te maken. En vanavond? Vanavond gaan wij lekker wijn drinken, denk ik. Gewoon gezellig met z'n tweeën. Lekker met z'n tweetjes, muziekje aan. Gezellig. Koning Willem-Alexander, Maxima en de prinsessen brengen vanmiddag een bezoek aan de high-tech campus in Eindhoven. Om half vijf is er een nationaal proostmoment en vanaf acht uur is er ook nog een afsluitend optreden van de streamers via een livestream vanuit Paleis Noordeinde. Kunnen mensen met een kaartje kijken naar optredens van onder meer Typhoon, Snelle en Maan. Het weer, ja, er mag dan weinig deze Koningsdag, maar we krijgen er wel mooi weer bij. Flink wat zon, niet te veel wind en een graadje of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files in de regio. Maar op de A4 staat nog wel 11 kilometer file van Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Dorp. Het komt door de nasleep van een ongeluk.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Demissionair minister Koolmees ontkent dat het kabinet kritische Kamerleden bewust heeft tegengewerkt door het achterhouden van informatie. In talkshow op 1 reageerde Koolmees op de openbaar gemaakte notulen uit de ministerraad. Het vertrouwen in de koning is laag, blijkt uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. Dat komt onder meer door de omstreden Griekenlandvakantie. Een jaar geleden had 76% van de ondervraagden vertrouwen in de koning. Dat is nu gedaald naar 57%. Minister De Jonge gaat de Gezondheidsraad toch om advies vragen over de inzet van het AstraZeneca-vaccin bij mensen onder de 60.